uur. Dit is Doral Begens met het NOS-journaal. In Zeeland is een zoekactie aan de gang naar een vermist bootje met drie mensen aan boord. Ze waren gisterochtend vertrokken om te gaan sportvissen... maar zijn niet teruggekeerd bij hun bed and breakfast. Hun auto met trailer staat nog aan de kant. Sinds vannacht wordt er naar het bootje gezocht. Vanochtend heeft de kustwacht bij de zoekactie ook een vliegtuig ingezet. In Heijbloem in Limburg zijn vaten met vermoedelijk drugsafval gedumpt. Er zijn zo'n 40 vaten van 20 liter gevonden. Uit een aantal daarvan lekte vloeistof en poeder. Het gebied is door de politie afgezet. De gemeente Leudal, waar Heijbloem onder valt, laat de vaten opruimen en de grond schoonmaken. Gisteren werd in het buitengebied van Culemborg in Gelderland ook al een forse hoeveelheid drugsafval gevonden. De Metropolitan Opera in New York is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik door dirigent James Levine. Hij zou jarenlang een minderjarige jongen hebben misbruikt. Dat misbruik zou zijn begonnen in 1985 toen het slachtoffer 15 was en acht jaar hebben geduurd. Het slachtoffer zegt later als volwassene geregeld geld te hebben gekregen van de dirigent. James Levine was verbonden aan de Metropolitan Opera van 1976 tot vorig jaar. Hij heeft het misbruik eerder ontkend. Het winterse weer in het oosten en zuiden van het land heeft nergens geleid tot grote problemen. KNMI waarschuwde gisteren dat het plaatselijk glad kon worden op de weg. Voor Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg werd code geel afgegeven. Die waarschuwing geldt nu alleen nog voor Brabant en Limburg. Volgens Rijkswaterstaat zijn er geen meldingen binnengekomen van ongelukken door de gladheid. De temperatuur bleef op de meeste plaatsen net boven het vriespunt. Het weer, bijna overal regen en motregen. Vanmiddag is het vaak droog, maar de zon breekt nauwelijks door. In Limburg wordt het 3 graden, in het noordwesten mogelijk 9.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 En een enkel Sinterklaasliedje. En we Tweede Uur begonnen natuurlijk met de muziek van Dexter Gordon. Van een, eh, een van zijn betere eh, LP's, A Swinging Affair 1953, dacht ik, 52. You Stepped Out of a Dream. Maar we hebben nog meer moois. Dus deze keer haal ik hem wel langzaam terug, uh, Dexter Gordon. Omdat het maar de intro was. Dus we gaan over naar eh, ja, kerst. Eh, in dit jaar zijn er nogal wat mensen overleden natuurlijk. En onder andere El Juro. En die heeft ook een kerstcd gemaakt. Wie niet, zou ik bijna zeggen. Christmas, een kerstcd 2008. En daarom zingt hij een mooi nummertje. En dat gaat over de Little Christmas Tree. En nou, je ziet ze overal staan, hè? De kerstbomen worden overal al verkocht. El Giro, A Little Christmas Tree. Little Christmas tree No one to buy you Give yourself to me worth your weight in precious gold, you see. My little Christmas tree. my boy a toy. He'll jump for joy to see his bright new queen. With me, you will go far. I'll show Saint Nick the tree you really are. And there'll be peace on earth when Daddy lights your En dat kan Diana Parton, Amerikaanse is ook heel goed. En van haar cd The Christmas Kiss. Eh, een, nieuwe cd, dacht ik, 2016, 2017, weet ik niet zeker. Kissing by the Mistletoe. Ja, die traditie kennen we in Nederland niet. Maar misschien komt het er op kerstparties toch wel een beetje in. reason why the holiday season is a wonderful time for a boy and girl to fall in love. Cause Santa and Cupid planned exactly what you did when you kissed me by the mistletoe above. We stood there kissing neath the mistletoe, jingle, jingle. Kiss, kiss, kiss, and away we go tingle, tingle. Kissing by the mistletoe, love came to stay, and now it's Christmas every day. is a heavenly treasure, more than money can measure. In the gift you give when you give your love, and I can tell. Cause whenever it's Christmas, if I never get this much, here in my heart I remember very well. We stood there kissing neath the mistletoe, jingle, jingle. Kiss, kiss, kiss, and away we go. Tingle, tingle. Kissing by the mistletoe. Love came to stay, and now it's Christmas every day. We stood there kissing neath the mistletoe. Jingle, jingle. We go <laughs> tingle, tingle. Kissing neath the mistletoe. Love came to stay. And now it's Christmas every day. Yes, now it's Christmas every day. is een fraaie, een hele fraaie kerstcd. Christmas Kiss. Ik dacht dat het... Eh, ik heb net opgezocht, 2012 komt hij uit. En eh, ik zal even zeggen wie er meespeelde. Thompson op de bas. Rex Swager op gitaar. En de solo's, trompetsolo's werden gespeeld door Guido Basso. Eh, prachtige cd, zeker de moeite waard. Dan ga je toch langzaam naar het kerstgevoel toe. dat is uh, bijzonder fijn natuurlijk. Ik ga eens even kijken wat ik nog meer heb. Various. Oh ja, deze is ook... Ik zit nog een beetje in de kerstsfeer. Wie speelt de ukulele op de, eh, voor de jazzmuziek? Ja, ik zou eigenlijk maar heel weinig ukulele-spelers kennen. Ik ken wel een banjo-speler. Bela Fleck natuurlijk. Maar dit is Christian Lisi. Eh, die stond op een cd die ik in mijn collectie heb. Jingle Bells in Swing. Een cd uit 2016. En hij speelt daar het nummer If I Were a Bell. dat was Christian Lisi. Eh, als je dit leuke muziek vindt, dan moet je eens op YouTube kijken. Want er staat best wel het een en ander van hem op. Op YouTube, Christian Lisi. If I Were a Bell. Uh, dat is afkomstig van een cd'tje eh, Jingle Bell in Swing. cd'tje 2016. Christian Lisi. als ik gisteren dit programma had moeten draaien... had ik van Van Morrison het nummer gedraaid... Out in the cold again. Want gisteren was het echt heel koud. Gistermiddag toen ik op de fiets zat. Maar ik kies eigenlijk voor een oorworm. En een oordrum is een liedje wat als je dat hoort... dan nestelt zich dat in je hoofd. En dit is van eh, de cd Keep Me Singing 2016 Van Morrison. En dat is het nummertje Look Behind the Hill. En daar zit een melodietje in wat een oorwurm is, zou ik bijna zeggen. Look Behind the Hill. Behind Van Morrison, Keep Me Singing 2016. En van Van Morrison is het maar een klein stap naar John Mayer. Is dit eigenlijk yes? Nee. Is het mooi? Ja. Het, eh, dan kom ik eigenlijk bij de grote stad. En dan is een nummer op de cd van John Mayer, Room for Squares. Uh, neon. Komt-ie. Find a high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always heavy into everything. She comes and goes and comes and goes like no one cares. She comes and goes. eerste eh, eh, LP, of zeg maar CD van John Mayer, studioalbum 2001 is het uit. En Neon gaat natuurlijk over de grootstad. Als het donker wordt zie je de lichtjes branden. En een van mijn favorieten die daar ook over gezongen heeft is Lee Morgan. En die heeft een, ooit eens een CD gemaakt, Lee Morgan Plays eh, Benny Colson. Ik zal even kijken, van, eens even kijken wanneer dat, die gemaakt heeft. Dat is, dacht ik, geweest in 1957. En eh, daar ga ik een nummertje van draaien. City Lights. Lee Golson. Eh, wat zeg ik nou? Lee Morgan natuurlijk. Wat een verspreking. Lee Morgan plays Benny Colson. En wie deed er mee? Roy Bryant op piano, Paul Chambers eh, de bas... George Coleman eh, sax, Curtis Feller op trombone... Eh, eens even kijken wie... Winton Kelly natuurlijk piano... en natuurlijk Lee Morgan himself op trompet... En techniek weer die bekende Rudy van Gelder. Ja, prachtige cd. Ehm, tijd voor iets Nederlands zou ik bijna zeggen. En, en dan ga ik naar een Nederlandse zangeres. Naast Rita Reis en Greetje Kouwveld. Een van de grote. En Burton. Ehm, ja, die is helaas niet oud geworden. Ik dacht iets van 58 jaar. En dit is een aardig nummer. My Gentleman's Friend. En dat gaat dan... Eh, luister maar zou ik zeggen. Dit is het moment waarop ik altijd wacht. Iedere avond als wij onze concerten doen. Want het geeft mij namelijk de gelegenheid om dicht tegen de mooiste bassist van Nederland aan te kruipen. In het nummer My Gentleman Friend. I'm riding high and I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. the sunny skies. Seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses suit me to a T. What I've been missing in the used to I'm getting frequently, and so goodbye. To cares that haunt me? Is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die, my gentleman that tref hier opname uit eh, volgens mij Nick Vollebrecht Jazzcafé 1987. Eh, het trio Rob Aargebeek en Burton en eh, Mark Murphy doet ook nog een paar nummers op dit cd'tje. En het ging natuurlijk over de bassist Harry Emery. Frits Landersberg speelde de drums en Rob Aargebeek was natuurlijk, zat achter de piano. Dat doet mij meteen denken aan, als ik Harry Emery zeg, aan Michiel Varenkamp. En ik zag net op het programma van Jazz in Zandvoort dat Michiel Varenkamp komt spelen... Uh, dat is, is, even kijken, 17 december, kerstconcert. Nou, dat kan je niet missen natuurlijk. Want de jongens die meedoen, dat zijn niet de eerste beste. Michiel Varenkamp, trompet en zang. Johan Clement, piano. Erik Koger, uh, drums. En natuurlijk onze vertrouwde Erik Timmermans op de bas. Dus 17 december, eh, s smiddags in de krocht, niet vergeten. ja, jazz in Zandvoort, kerstconcert Michiel Varenkamp. De laatste tijd heb ik vaak hem zien optreden. Optreden eh, met een programma over eh, Louis Armstrong. Eh, optreden op een programma over... eens even kijken wie dat ook alweer was. Oh ja, Jimi Hendrix natuurlijk. En Miles Davis. En, ja, en die Harry Emery die speelt toch vaak met hem mee. Maar deze keer wordt natuurlijk de drums gedaan. de bas gedaan door Erik Timmermans. Ehm, ja, laten we dan toch nog even in de oude doos duiken. We hadden net Lee Morgan Place, Benny Colson. Dan kan je niet om Benny Colson heen. Benny Colson sixtet, namely you. muziek om op zondagochtend die dikke zaterdagkranten door te lezen. De Volkskrant of de NRC of noem ze maar op. ja, dat is geweldig. Als ik kijk naar de bezetting, dan zie ik staan Benny Colson, tenorsaxofoon. Kenny Dorham, trompet. J.J. Eh, Johnson, trombone natuurlijk. Winton Kelly, piano. Paul Chambers, bas. En Max Roach op de drums. Ja, fantastico. Grote klasse. Ja, dat is muziek waar je echt... Eh, warm van wordt in deze koude dagen. En misschien word je ook wel warm van de kerstmuziek van Karen Allison. Yuletide Hideaway, een eh, Amerikaanse jazzpianiste, zangeres. En All You Need, You Are All I Need for Christmas. Mooi nummertje van haar kerstcd uit 2013. lights aglow, a cozy fire, a morning snow, a midnight choir. But nothing's right till you're inside. You're all I need for Christmas. leaves beneath the Christmas tree. But when you're near, it's crystal clear. You're all I need for Christmas. Your tender kiss is the reason. The mistletoe is hard to resist darling, in this gift giving season. Your love's at the top of my list. The world is full Allison. Uh, ja, dat is muziek die je niet op Sky Radio hoort natuurlijk. Hè, deze kerstmuziek. En als we dan toch over deze kerstmuziek hebben... dan heb ik, dacht ik vorige keer iets gedraaid van The Lost Fingers. Je weet wel, dat gitaarbandje uit eh, Quebec, Canada... die zichzelf genoemd hebben naar het fenomeen van Django Reinhardt... die twee vingers verloor als gitaarspeler. En zij hebben een, dit jaar een nieuwe kerstcd uitgebracht... Coconut Christmas. Maar helaas kon ik daar niks van vinden. Maar ik had nog wel een cd'tje van vorig jaar van hen liggen. En daar spelen ze een kerstnummer op... wat eigenlijk ook niet op Sky gedraaid wordt. The River, een bekend nummer. Ik dacht van Joni Mitchell uit mijn hoofd. En ja, ik zal het jullie laten horen. Ik vind het mooi. Cutting down trees, they're putting up reindeers and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river that I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money and then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away I wish I had a river so long I would teach my feet to fly. oh, I wish I had. so naughty made me weak in the knees. Oh, I wish I had a rib that I could skate away on. I'm so hard to handle. I'm selfish and I'm sad. Now I've gone and lost the best, baby. and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a ring that I could scare. Fingers, Gypsy Jazz. En ja, van hun kerstcd'tje Christmas Caravan cd 2016. Ehm, ja, maar het is eerst nog Sinterklaas. Dus we moeten toch ook nog wat aan Sinterklaas doen. Van de beruchte kerstcd Wouter Hamel met zijn Sint Medley Sinterklaas, goed heilig man, trek je beste tabbert aan. Rijd mee naar Amsterdam, van Amsterdam naar Spanje. Appeltjes van oranje, pruimpjes aan de bomen. Sinterklaas zal komen. glas kapoentje. Gooi wat in mijn schoentje. Gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Sinterklaasje. gooi wat in mijn laasje. Dank u Sinterklaasje. Mm, Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne. Gooi wat in mijn lege, lege ton. Gooi wat Wouter Hamel die zijn steentje bijdraagt aan de Sint-viering. Een eh, aardige cd is dat. De Sint-cd bij het, eh, tijdschrift Sint, zoals dat ooit is. Eh, maar dat is natuurlijk een beetje een crooner. En dit is ook een crooner. Seth MacFarlane heeft ook een cd uitgebracht in 2014. Holiday for, Holiday for a Swing. En daar staan ook fraaie nummers op. En ik heb een hele fraaie uitgezocht voor deze ochtend. Ik heb gekozen voor Warm in December. En een beetje warmte kunnen we gebruiken. Hoewel het in de studio vrij warm is al. Maar goed, buiten is het frisjes. Warm December. just by you. If it could be so, then you'd keep me so warm in December. en een zanger. Wat wil je nog meer op de zondagochtend? Eh, dit was Seth MacFarlane van zijn uh, cd'tje Holiday for a Swing 2014 Warm in December. En als je nog een verlanglijstje moet maken... dan zag ik dat er deze week een eh, cd uitgekomen was van Seal. Die kennen we toch wel? En daar staat op een nummer... Er staan prachtige nummers op, maar deze, I Put a Spell on You. En dit is echt met de sound van Seal. Spell on You van... Eh, ja, oorspronkelijk dacht ik van Alan Price en eh, Hawkins hoorde ik net. Maar dit was natuurlijk Seal van zijn nieuwe cd. Ik hoop dat je het leuk vond vandaag met een beetje eh, Sint, een beetje kerst... en natuurlijk de oude vertrouwde klanken van de mainstream jazz. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Misschien moet je nog een gedichtje maken, misschien moet je nog een surprise maken. Wie weet lukt dat op deze zondag wel met het grijs weer.